Vijf uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Georgië beschuldigt Rusland ervan een deel van het land te bezetten. De Russen hebben volgens de Georgische overheid grenspalen neergezet... net buiten de afvallige Georgische regio Zuid-Ossetië. Daarmee heeft Rusland zijn grens met honderden meters verlegd... in het nadeel van Georgië. Met het verleggen van de grens komt een deel van een belangrijke oliepijplijn... in handen van de Russen, zeggen de Georgiërs. Eigenaar van de leiding BP zegt dat het olietransport niet in gevaar komt. Israël voelt zich niet gebonden aan het akkoord dat de zes wereldmachten hebben gesloten met Iran over het atoomprogramma van dat land. Premier Netanyahu heeft gisteren met de Amerikaanse president Obama gebeld om zijn zorgen te uiten. Kort na de ondertekening van de overeenkomst in Wenen beschreef Netanyahu dat als een grote historische vergissing. Een meisje van vijf dat in Nieuw-Dordrecht bij Emmen werd vermist, is weer terecht. Ze is vannacht vlak buiten de camping gevonden waar ze met haar ouders verblijft. Volgens de politie is ze in goede gezondheid. Het Engelstalige meisje verdween halverwege de avond van de camping. De politie zette daarop een grote zoekactie op touw. Het is de Amerikaanse ruimtezonde New Horizons gelukt om heel huids langs Pluto te vliegen. Om drie uur vannacht kreeg de vluchtleiding het bericht van de zonde dat de zogenoemde flyby succesvol was verlopen. De ruimtezonde scheerde gistermiddag het dichtst langs Pluto. en maakte toen al de scherpste foto die tot nu toe van de dwergplaneet is genomen. In de loop van vandaag zouden er nieuwe foto's op aarde moeten aankomen die nog beter zijn. Het weer komende dag is het bewolkt en kan er een enkele bui vallen. Af en toe schijnt even de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Donderdag en vrijdag meer zon en maxima 30 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. en zomerhit.